Vorig jaar was de leegstand 10% groter dan in 2008. Dat heeft vastgoedadviesbureau DTZ Zadelhof bekendgemaakt. Toch zijn de prijzen van kantoorruimtes relatief hoog gebleven. En dat komt doordat banken panden van bedrijven in geldnood liever niet laten veilen, omdat dat te weinig zou opleveren. Daarnaast houden bedrijven ook bewust lege kantoorruimtes aan om ze weer te kunnen gebruiken als de economie aantrekt. Minister Bos vindt het onaanvaardbaar als IJsland de ice de goede niet terugbetaalt. Dat zou volgens hem betekenen dat de Nederlandse belastingbetaler opdraait voor het falen van bankiers en toezichthouders in IJsland. De IJslandse president Grimson weigert de wet over het teruggeven van de tegoeden te ondertekenen. Er komt nu een referendum. Onder de IJslandse bevolking is veel weerstand tegen de terugbetaling. Ondanks het besluit van de president is de IJslandse regering vastbesloten om zich te houden aan de internationale afspraken over de terugbetaling. In Zwitserland zijn de lichamen gevonden van drie mensen die zondag werden bedolven door een lawine. Het zijn een man en een vrouw uit Zwitserland en een Duitser. Ze werden zo'n 40 kilometer ten zuiden van Bern gevonden. Het dodental staat nu op zeven. Vier gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Het ongeval van zondag is het zwaarste in Zwitserland sinds 1999. Toen kwamen door twee lawines twaalf mensen om het leven. Op het Henschotermeer in Woudenberg wordt morgen de eerste officiële schaatstocht op natuurijs gehouden. De KNSB heeft het ijs goedgekeurd. Deelnemers aan de tocht op het Henschotermeer kunnen kiezen uit afstanden tussen 2 en 40 kilometer. Ook in Eernewoude in Friesland wordt morgen een toertocht gehouden, maar daarvoor is geen officiële goedkeuring van de KNSB. Toch is het volgens de ijsclub verantwoord en kan de tocht gewoon gereden worden. Het weer, vanavond en vannacht aan de kust mogelijk nog een sneeuwbui. Minima van net onder nul in het westen tot min 7 in het oosten.